de stille Kempen op de purperen hei. Staat een eenzaam huisje met een boom erbij. Op een zomeravond in mijn droom alleen liep ik in gedachten langs dat huisje. hemel voor mij. Hoe mooi is de wereld, de zomer, Dat is hier op aarde, de hemel voor mij. In dat eenzaam huisje. mij toen lachend en verlegen aan. Schoof het gordijntje toe en is toen heen. de zomerse hei. Dat is hier op aarde de hemel voor mij. Maar wat heeft de liefde hier opnieuw verricht? Want ons rood gordijntje gaat nu nooit meer dicht het kleine venster dat ze vroeger sloot, lag ik naar ons kindje op haar moeders schoot. Hoe mooi is de wereld, de zomerse hei, dat